Reizigers wordt geadviseerd eerst thuis informatie op te zoeken over hun vlucht en niet op goed geluk naar de luchthaven te komen. Voor de incheckbalies op Schiphol staan lange rijen. Veel passagiers klagen over gebrekkige informatie. Een woordvoerder van de luchthaven erkent dat de informatievoorziening beter kon. Schiphol zegt zelf ook verrast te zijn door de aswolk. Om één uur zijn Schiphol en Rotterdam Airport weer opengegaan. Het vliegverkeer komt inmiddels langzaam op gang. Door de aswolk uit IJsland was er sinds 6 uur vanochtend geen vliegverkeer mogelijk. De NAVO moet de banden met Rusland aanhalen, flexibeler worden en de dreiging van Iraanse raketten beteugelen. Dat zegt een werkgroep onder leiding van de Amerikaanse oud-minister Albright. Het advies in opdracht van de NAVO dient als basis voor een nieuw strategisch concept. De experts zeggen dat de oorlog in Afghanistan gewonnen moet worden, omdat het land anders definitief in handen valt van terroristen. Door overstromingen in het zuiden van Polen zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. Door zware regenval zijn grote delen langs de rivieren de Wisla en de Oder overstroomd. Straten, kelders en garages liepen onder water. Zo'n 500 mensen zijn hun huis ontvlucht. Ook in het gebied ten noordoosten van de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn overstromingen na noodweer. Daar zijn ruim 2000 mensen geëvacueerd. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft opnieuw een tandartspraktijk gesloten. De tandarts in Barendrecht kreeg vorige week onaangekondigd bezoek van een inspecteur. Die constateerde dat de tandarts niet over de benodigde papieren beschikt. De neptandarts deed wel allerlei behandelingen en maakte röntgenfoto's. Vorig jaar sloot de inspectie ook al vestigingen van de tandarts in Barendrecht, Zeist en Bloemendaal.